eerst het NOS nieuws van 10 uur. Putten met het NOS journaal. Ten westen van Tessel is een Duitse veerpont gezonken. Het pontje voer jarenlang in Duitsland heen en weer over de Rijn ten zuiden van Bonn. Nu werd hij op volle zee van Hoek van Holland naar Finland versleept. De kustwacht probeerde de pont bij Tessel nog te redden door een extra sleepboot te sturen, maar dat mocht niet baten. Er komt een onderzoek of het verantwoord was de veerpont over zee te verslepen. Bij steekpartij in Zaandam is een jongen van 16 om het leven gekomen. Hij overleed vannacht aan zijn verwondingen in het ziekenhuis, meldt de politie. De jongen uit Assen-Delft werd gisteravond rond 11 uur aangevallen in het centrum van Zaandam. De aanleiding is niet bekend, er is nog niemand aangehouden. Ook in Os was een steekpartij, daarbij kwam een man om het leven in een woning. Ook daar is nog niemand aangehouden. In de Amerikaanse staat Texas zijn bij tornado's zeker vijf mensen om het leven gekomen. Tientallen mensen liggen in het ziekenhuis. De autoriteiten zijn bang dat de aantallen nog stijgen. De tornado's trokken een spoor van vernieling door de regio's Henderson en Van Veel huizen raakten beschadigd, auto's werden door de lucht geslingerd en bomen ontworteld. Er worden in Texas meer tornado's verwacht. President Trump heeft de Filipijnse president Duterte uitgenodigd voor een bezoek aan Washington. Dat deed hij in een telefoongesprek na afloop van de top van Aziatische landen waar Duterte voorzitter was. Volgens het Witte Huis deden de twee leiders hun zorgen over Noord-Korea. Gisteren riep Duterte de VS op terughoudend te zijn na de nieuwste rakettest van de Noord-Koreanen. Trumps voorganger, Obama, uitte felle kritiek op de keiharde strijd van Duterte tegen drugscriminaliteit. Sinds Trump aan de macht is, zijn de betrekkingen tussen de VS en de Filipijnen verbeterd. Het weer nog vrij zonnig. Vanmiddag van het westen uit meer bewolking. Vanavond in Zeeland kans op een bui. Het wordt 16 tot 19 graden en er staat vrij veel wind. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dennis Mooij van de ANWB.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 En ook mijn andere collega's voorzien u ja, wekelijks van heerlijke jazzmuziek. Ik ga het vandaag ook proberen. We beginnen met Jim, James, moet ik zeggen, Morrison. 7 come 11. Uitstekend spel van eh, James Morrison. We gaan eh, naar een zangeres waarvan ik vind dat ze een heerlijke stem heeft. En dat vindt u vast ook straks. En ze weet bovendien ook nog hoe de liefde eruit ziet. The Look of Love. Shelby Lynn. Of love is in of love. ze, zingt ook country muziek overigens. Maar eh, ook jazzy stukken, dat doet ze uitstekend, vond, vind ik althans hoor.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 Eh, druk op Schiphol, Schiphol hoor, vreselijk druk op Schiphol. Daar moet je eigenlijk niet wezen nu, want het is ook nog mijn vakantie. En nou, misschien heeft u ook nog wel een weekje voor de boeg. Een weekje genieten van het zonnetje, wat dat schijnt nu buiten. Maar ook van heerlijke jazzmuziek bij ZFM Zandvoort. We gaan iets meer uptempo nu hoor, een beetje uitpakken. Met een live optreden van Mr. Buddy Rich... Een van mijn favoriete drummers. die van een eh, heerlijke drum solo houden. En daar ben ik er eentje van. Eh, de Bugle Call Rack eh, van de big band van Buddy Rich. Daar hebben we van genoten. We gaan even een stapje terug. Even bijkomen met een kopje koffie en misschien wel een gevulde koek. Of nog wel een oranje tompoes over van Koningsdag. En dat doen we dan met... Twee mensen die er helaas niet meer zijn... maar wel prachtige muziek hebben gemaakt voor ons. En dat laten ze ons voor eeuwig achter. Ik heb het over Rogier van Otterlo en Toets Tielemans. Ik lijk Willem Duis wel. Nummer heet Two of a Kind. En dat klopt ook helemaal. Twee muzikanten van dezelfde soort. Namelijk die van hoge kwaliteit. Het orkest van eh, Rogier van Otterlo samen met Good Old Toets Tielemans. De man die prachtig gitaar kan spelen. Maar nog mooier mondharmonica, eh, mondorgel, hoe je het noemen wil. Eh, eigenlijk onsterfelijke muziek die je altijd kunt draaien. Nou, trek je korte broek even aan. Doe een t-shirtje aan. Neem wel een klamboe mee. Want we gaan even op safari. En dat doen we met een zwingende safari dit keer. Bert Camford, u kent hem allemaal. allemaal eh, achterin zo'n jeep. Swingend, terwijl de tijgers en olifanten om u heen lopen. De <laughs> swinging safari met eh, natuurlijk het orkest van Burt Canford. We gaan eh, even naar, naar Love Ballad draaien. en dat doet George Benson zo geweldig, vind ik. Als er iemand kan zwingen, dan is het George Benson. Zowel vocaal als met zijn gitaarspel. Kan je niet best stil blijven zitten, mensen. Mr. George Benson, Love Ballad. Ja, dat zijn we die muzikanten, die hebben geen rode bloedlichaampjes. Die hebben gewoon noten in hun bloed. En dat pompt maakt door, door dat lichaam. En dan moet je je voorstellen dat je dus eh, op je snaren zo uh, virtuoos tekeer kan gaan. Elk nootje naar elkaar. Ook nog synchroon met je stem nabootsen. En dan ook nog zuiver. Nou, ik geef het je te doen, mensen. Honeysuckle Rose, die kent u ook wel, hè? Eva Cassidy gaat het zingen. En u kent natuurlijk Eva Cassidy als een zangeres die heel mooie eh, ballads ook zingt. Zoals Fields of Gold en Songbird en You Take My Breath Away. Ook zo'n prachtig nummer. Maar ze is ook jazzy in staat eh, het een en ander te laten horen. Helaas niet meer eh, levend, want ze is overleden. Maar haar muziek is verewigd op de geluidsdragers. En dankzij dat feit kan ik Eva aan laten horen vanmorgen. ZFM Zandvoort live. Every honeybee fills with jealousy when they see you with me. I don't blame them, goodness knows. My honeysuckle rose. Flowers droop inside when you're passing by. And I know the reason why goodness knows your mind is a rose. terecht applaus voor Eva Cassidy. Nooit geweten dat ze dat ook allemaal in huis had. Want die kennen haar eigenlijk uitsluitend van die mooie love songs allemaal. Eh, eens even kijken luisteraars. Wat heb ik? Oh ja, eh, als u zondagochtends wel eens eh, alleen thuis was. dat uw ouders zeg maar even weg moesten. En dan hadden ze een, een oppas ingehuurd, een nanny. Draaide u dan ook wel eens jazz voor de nanny? Van Tekeut en Co. gewoon jazzmuziek voor Ja. Pas op hoor. Hey. Don't know where she is right now. Maybe I don't wanna know, don't wanna see, don't wanna go. Maybe I'm wrong. Cause I'm so much in love. Should try to find her. This woman I'm dreaming of. Just for the nanny. I got just for the nanny. Just for the nanny. I got says, and then the way she looks, her eyes and the lines of her body, the way she looks, mm, the way she feels, just for the nanny. I got just for the nanny. Just for the nanny got just, jazz, jazz, jazz, jazz for the nanny. I got just for the nanny, just for the nanny. I got just. money. I got jazz for the nanny, jazz for the nanny. I got jazz, jazz, jazz, jazz, jazz for the nanny. I got jazz for the nanny, jazz for the nanny. I got Yes, for the nanny. Yes, for the nanny. Yes, for the nanny. Ehm, eh, in de badkamer ziet hij nog even door. Te Keut en Co was dat met Jazz voor de nanny. Gek op een heuvel. U heeft hem eh, vast wel eens gehoord van eh, Mr. Paul McCartney. Maar ook Sergio Mendes en Brazil 66 weten daar een heel aardig werkje van te maken. The Fool on the Hill. lekkere muziek hoor, ik krijg de koorts van. Cheryl krijgt de koorts van, ja, Ray Charles ook trouwens. Maar ja, die was dan weer in goed gezelschap van uh, Natalie Cole. Ja, dan krijgen we zelf fever.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 Romeo loved Juliet. Uh huh. Juliet, she felt the same. When he put his arms around her, he said, Julie, baby, you're my flame. I'll give it fever. Fever, fever, fever, yeah. When we kiss it fever with without flaming you. Oh, fever, I'm, i a fire. Fever, yeah, I burn for truth. of me. I'm listening. Chicks were born to give you fever. That's right. Be it Fahrenheit or centigrade. They give you fever. Ooh, ooh, ooh, when you kiss them, fever if you live, you learn. Fever. Tell you sizzle. Fever. What a lovely way to burn. Uh-huh. What a lovely way to burn. I tell you, what a lovely way to burn. Ooh. All right now, what a lovely way to burn. Lovely, I like that. What, a lovely way, to burn. <laughs> you ain't right, Ray. Ja, Mr. Ray Charles samen met Natalie Cole. En ze hadden allebei een beetje koorts. Kan gebeuren natuurlijk. En eh, het is, uh, luisteraars, ik kijk op mijn klokje. 10 uur 48. Dus we hebben nog een paar eh, plaatjes te gaan voor het eerste uur van ZFM Jazz alweer voorbij is. Maar dat maakt niet uit. Er komt nog een vol uur bij u terug straks. Blijf gewoon gezellig luisteren. Neem een lekker bakkie en uh, ja, gevulde koek erbij. Tompoes, ik heb het al gezegd. Een oranje tompoes, die zijn er vast nog een paar over. Want tegenwoordig als je die dingen koopt... dan moet je een pakketje van vier of van zes nemen. Want twee losse tompoezen doen ze gewoon niet meer bij de supermarkt. Nou, dan moet je misschien wel naar de verse bakker. Dat is weer een heel ander verhaal. Ik ga daar niet te ver eh, op in, want eh, we moeten naar muziek luisteren bij het antwoord. En dat doen we eh, dit keer samen. ik, ik pleit daar ook voor. Let's stay together. kennen dat natuurlijk van Tina Turner, Let's Stay Together. Maar het is natuurlijk ook instrumentaal door diverse eh, instrumentalisten op de geluidsdragers gezet. En dit is eh, Night of the Sex, zo heet het album. Er staan geen... Eh, er staan geen muzikanten bij opgenoemd, maar het klinkt heerlijk. voor de liefhebbers van het prachtige instrument, de saxofoon, was dit eh, Let's Stay Together. We gaan eh, bijna het laatste... Nee, nee, ik kan er nog twee doen. Zo het eerste uur van CFM Jazz. We gaan even met eh, George Benson nog een keer naar, naar de zee. We zitten er toch vlakbij, dus...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 Eh, ik moet eruit luisteren, want het nieuws komt zo voorbij. Eh, we moeten even pauze nemen. Ik ga een bakkie doen, u ook. En eh, we gaan eruit met een jazzy stukje van... The Faas, zo heten ze. Maar dan met PH, The Faas.